Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft weer in moeten grijpen op het Museumplein. Er stonden mensen te demonstreren tegen de coronamaatregelen... maar daar hebben ze geen toestemming voor van de gemeente Amsterdam. Toen er zo'n duizend mensen waren die nauwelijks afstand hielden... kwam de politie in actie. Een groep demonstranten trok zich niets aan van die politie. De politie heeft een waterkanon ingezet. Toen was iedereen vrij snel weer weg. Het is nu weer rustig op het museumplein. De hoogste politiebaas vindt dat het kabinet duidelijker moet zijn over de coronaregels. Mensen horen politici de hele tijd verschillende dingen roepen. Bijvoorbeeld over het wel of niet afschaffen van de avondklok. En dat helpt niet, zegt de korpschef. Eenduidigheid, een consistente boodschap is denk ik van belang voor de samenleving. Maar ook voor de politieagenten zelf die de coronaregels moeten handhaven. Bij het RIVM zijn over de afgelopen dag ruim 7500 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er ruim 1300 minder dan gisteren, maar gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests. Bij staalfabriek Tata Steel in IJmuiden woedt brand. Op social media zijn beelden te zien van vlammen en dikke zwarte rookwolken. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. Het was een week van uiterste voor het Nederlands mannenelftal. Voor de valse start van de WK-kwalificatiereeks tegen Turkije... een statement voor mensenrechten in Qatar... en gisteren een goedmaker tegen Letland. In een wedstrijd met publiek. Is dit de NOS langs eh? <laughs> Van een van de uitverkorenen zijn dat we erbij mogen zijn. Hartstikke leuk. Dat was het Johan Cruijff Stadion gisteren. Oranje won trouwens met 2-0. Het weer nog, het waait aardig. Het is 10 tot 14 graden. Hier en daar een buitje. Vanavond klaart het op en koelt het af tot een graad of 7. Morgen veel zon, het blijft droog en het wordt 14 tot 19 graden.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 I can tell you when I'm messing with Kyle, man. That's twist on a shot, and I'll be sippin' Hennessy. Cause I'm a while i smoke a bee. You can pick with me, put it on the G. And now it's having a champagne.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 And I do it the wind, smoking fire. Let me get your sheets wet, listening to keep sweat. Put you in a daze remains, fulfilling up with every temptation. Slow jamming, having deep set. You ready for the world, girl?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 You guess the road with the plan, cause I'm not the nothing. Get to my home, we can get it on. This running to ecstasy, the music running through the muscle, the brains I'm giving you. Yeah, uh, check out the sound. Come on, uh, check out the bass. Now put your hands up high. Bring this back with a lot of devotion. I wanna you know what I'm saying? A lot of devotion on the dance floor like a sexy potion.